Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Arnhem is opnieuw een auto uitgebrand. De wagen stond geparkeerd onder een flat. Volgens getuigen is het complex helemaal ontruimd... omdat isolatiemateriaal van de flat vlam vatte. Eerder deze week gingen in Arnhem binnen een uur zes auto's en een container in vlammen op. Vorige week werden twee mannen van 19 opgepakt op verdenking van het in brand steken van een auto in Arnhem-Zuid. Het aantal geregistreerde misdrijven met asielzoekers als verdachten... is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen, tot bijna 5000 zaken. In 2018 ging het om bijna 4000 zaken. Dat staat in een concept-incidentenoverzicht... van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ingezien door de Telegraaf. Volgens het ministerie is de toename deels te verklaren... door een andere manier van registreren. Meerdere misdrijven die tegelijk zijn gepleegd... worden apart geregistreerd. Ongeveer 60% van de misdrijven zijn gepleegd door asielzoekers uit zogeheten veilige landen... die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Bij een bos in de Nieuwe Baan in het Noord-Limburgse dorp Tienraai heeft een brand gewoed. Volgens de brandweer was het vuur rond 4 uur vannacht onder controle. Hoe de brand ontstaan is, is onduidelijk. Het gaat om een gebied van 200 bij 300 meter. Voor zover bekend is niemand geëvacueerd. Mede door de aanhoudende droogte zijn er de afgelopen dagen meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg. Bioscopen krijgen straks gemiddeld 70 tot 75 procent minder bezoekers. Dat staat in een voorstel van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters vanwege de coronacrisis, meldt BNR. Voor de grote zaal van de Amsterdamse bioscoop Tuschinski betekent dat van de 735 stoelen er nog maar 100 bezet mogen zijn. Sectoren moeten aan de overheid laten weten hoe ze met de anderhalve meter regel kunnen omgaan. De bioscopen hopen na 20 mei weer open te kunnen. En dan het weer. Vandaag is er veel zon. Het wordt 20 tot 24 graden.